Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een nieuwe wet voor het krijgen van kinderen via een draagmoeder. Dat kan in Nederland, maar juridisch is het ingewikkeld om alles na de geboorte goed te regelen. Deze advocaat hoopt dat het straks met de nieuwe wet makkelijker wordt. Er is eigenlijk nu helemaal niets geregeld in de wet. Dus dat betekent ook dat er een heel lang, langdurig traject bij de rechtbank volgt, altijd na de geboorte. Dus het duurt heel lang om het ouderschap over te dragen. Geld vragen om draagmoeder te zijn, dat is en blijft verboden. De hoofdtrainer van voetbalclub Paris Saint-Germain is opgepakt op verdenking van discriminatie. Het gaat om iets wat twee jaar geleden speelde. De trainer werkte toen nog bij Nice. Hij zou in een e-mail aan de technisch directeur hebben geschreven... dat er te veel zwarte en moslimspelers in de ploeg zouden zitten. Zelf ontkent hij dat. Een jongen van negen heeft eerder deze week een jongetje van zes bedreigd met een mes in Den Haag. Zegt de politie vandaag. Het jonge kindje raakte niet gewond. Die jongetje, het eh, andere jongetje wordt niet vervolgd omdat dat niet mogelijk is bij kinderen onder de 12. Wel is hij goed toegesproken door zijn moeder. En veel mensen zullen vandaag nog even snel de auto voltanken. Vanaf morgen zijn brandstofprijzen een stuk hoger. Een volle tank is dan 5 tot 10 euro duurder. Dat komt doordat het kabinet stopt met een belastingvoordeel. En dus gaan morgen de brandstofprijzen weer naar normaal, zegt minister Kaag. Het was altijd voorzien dat we het tijdelijk zouden doen als maatregel... en als onderdeel van een historisch groot koopkrachtpakket. De inflatie staat nu rond de 5,6 procent. Het besluit was om het geleidelijk af te bouwen. Dat doen we per 1 juli. En dan nog een keer vanaf 1 januari 2024 wordt de laatste stap gezet.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 En voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij. En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. Je blijft jezelf verbergen, achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. dring ik bij je aan, zit ik op je huid. Ik kom nooit dichter bij jouzelf, je vlucht steeds voor me uit. Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om? Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achter kom? je blijft jezelf verbergen Achter de lach op jouw gezicht Je blijft jezelf verbergen Achter de lach op jouw gezicht En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier Opgelicht Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht live sluier leuke. Goedemiddag luisteraars. Nou, we, zijn, weer terug. Ja. we zijn er weer. En nog steeds eh, eh, met uh, eh, eendagsvliegen. Ja. We gaan straks meteen draaien Hawkins met Silver Machine. En Mesh met Team van Mesh. Suicide Painless, hè? Of wil je eerst nog wat vertellen? Wou ik eerst nog wat vertellen? Ehm, nou, dat, komt, doen we straks wel. Gaan we het over het plastic afval hebben? Ja, en dan dat je alles weer duurder wordt. Ja. Oké, tot maar nu weer Hawkwind met Silver Machine. suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. This is all I have to say. it breathe? <laughs> Ja, zijn er weer. <laughs> We zitten in een leuke discussie. Eh. <laughs> Over het plastic wat we morgen moeten gaan betalen. Ja, we moeten voor, eh, voor plastic... Eh, of de, nou, ik zal het even voorlezen. De kassabon van een supermarkt wordt weer een stukje langer. Vanaf zaterdag staat daar ook een nieuwe plastic toeslag op. Maar of dat helpt bij het terugdringen van de, het plastic afvalberg... is nog maar zeer de vraag. Het is ook niet bekend of supermarkten de nieuwe toeslag gaan doorberekenen in de prijzen. En zo ja, met hoeveel. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of we als consument dat wel doorhebben. Zou jij het doorhebben? Nee, denk ik niet. Van nu. Het is toch niet meer te volgen? Nee. Mensen letten daar echt niet op, om een paar cent erbij komt. Bijvoorbeeld, ik heb eh, bij eh, Dirk eh, hun eigen rode spa gekocht. Hè? Ja? Die was 48 cent. Een paar dagen later was het 55 cent. Ja. 20% duurder. Maar dat heb ik met heel veel producten hoor. Ja, ja. Zeker in de afgelopen periode is was dat het echt... mooi weer, dus iedereen kocht het of zo. huppakee. Ja. Maar goed, ze willen dus die plastic afvalberg eh, doen. Dus je hebt mensen die, gaan, die gaan naar Dirk van den Broek en gaat naar het strand. Ik had net dat voorbeeld van je wil zo'n bakje fruit meenemen. Ja, dat is lekker voor op het strand, lekker fris. Uh, dan moet je eigenlijk voor die plastic gaan. Eh, betalen. Maar je neemt je eigen tupperware schaaltje mee. Dus je gaat naar de Dirk van der Broek. Je gaat daar dat plastic bakje openmaken. Gooit het in je eigen tupperware schaaltje. En laat dat plastic schaaltje bij de, <laughs> bij, bij de, bij de fruit achter. Ja, maar je moet wel de barcode overnemen, anders kan je niet betalen. Neem je dekseltje mee, gooi je die bij de kassa weg. <laughs> ja, weet je, waar als je ziet wat voor een onzinnig plastic om, om groente en fruit heen zitten. En... Ja, maar dan moet je ook weer je, je bakje afwassen. Kost ook weer water. Oh, praat me er niet van. Ik, daar, daar, heb ik vanochtend al een discussie met mijn echtgenoot oh. over gehad. Het gaat niet goed komen, dus <laughs> daar gaan we het niet over hebben. Nou, muziek, dat jij je even kan terugtrekken. <laughs> Waar is, die eigenlijk, onze expert? Onze expert? Je kan onze expert bellen. Die zit met zijn knieën, zit met een eh, <laughs> gedraaide knie. en een meniscus zit hij thuis met, eh, met krukken. Dus jij hebt dat eh, zin in. Nou, oké, okay, dan draaien we even twee dus- nummertjes. En dan, uh, Henry, we gaan je zo bellen. Dus, oké. stommel <laughs> naar de telefoon. nou ja, ik hoop dat hij de telefoon bij zich heeft liggen. Anders oh, was het, ik, heb er eigenlijk niet goed op gelet. Wat nou. moet jij me even brengen? Ja, dan moet ik hem even daar naartoe <laughs> nee, dat doen we niet. We gaan weer verder met uh, vliegen. Pieter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? En José Feliciano met Light My Fire.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 I'm a funeral pyre. Come on, baby. de specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Ja, deze week is... Eh, goedemiddag meneer de specialist. Mijn prangende vraag van... Waar moet ik naartoe gaan in Praag? Ik hoor hem niet. Ja, hij Hoor je mij niet? Oh ja, nu hoor ik je wel. Maar dan moet je wel wat <laughs> zeggen. <laughs> Ja, ik zei al wat hoor. Maar in Praag. In, ja. ja, klopt. Ik ga volgende week naar Praag. Dus ik denk, eh, ik ga onze specialist vragen waar moet ik naartoe. Nou, je hebt die hele beroemde brug. Ja, oké. En... Waarvan de naam even ontschoten is. Ja, dat zit ik ook wat te denken hoe dat heet. En je had daar beneden had je dus wat kunst, eh, net zoals bij de scène hè, bij eh, Frankrijk. Ja. Heb je een heleboel kunst... Eh, kunstenaars die eh, tekeningen maken en je eigen portret kunnen tekenen en zo. Dat hebben ze daar beneden bij die brug. En dan heb je die hele grote kathedraal. Ja, okay. dan moet je zeker ja. met bewaking ervoor. Dus met, van die... Eh, met bewaking? Kathedraal met bewaking? Oh, ja. Nou, daar zitten van die, van, die, van die mannetjes voor, weet je wel. Met een, Zoals bij de, de, wat, wat je in Engeland ook hebt. Ja, en oh, wat ik in ook zo heb. Ja. Oké, ja. Ik kan me dus herinneren dat, dat, dat ehm, wij gingen daar naar Praag toe eh, met een andere familie, familie Himmelrijk. En die hadden een zoontje, die zit nou helemaal in de variété, die heeft ook eh, eh, klassieke, zoiets, artiestenopleiding gedaan. Mhm. Maar die was toen nog een klein jochie. En eh, die ging dus naast die, eh, die mensen met, met zo'n pet op en weet ik veel, eh, ja, die of sabel in hun hand en de hele, de hele met toe. En die ging hem helemaal nadoen, alles wat ze gingen zo draaien, weet je wel, en dan het zwaard uit en hij meedoet als klein <laughs> jochie. ja? <laughs> en die vond het prachtig. Die, <laughs> we zijn eraan die hele grote kathedraal ingegaan, het is echt heel mooi die kathedraal, helemaal gotisch, hè. Dat is echt... Eh, oh, echt een moeite oh, waard dus, ja. Ja, ja. ja daar zit natuurlijk veel gevoel in, hè. Maar je weet wel wat ik bedoel. Daar zit veel gevoel in, aan die kerk. Oké. Okay. Toch wel wat gebeurt. Ja. En nog andere bekende dingen die ik moet gaan zien? Ja, je moet even door de... Door de, door de, door de <laughs> ik wou zeggen door de vaart <laughs> varen. Nee, het heet geen vaart. Het, heet, het is de Donau? Nee, wat is dat? Nee, nee, nee. nee, dat, ehm, dat is de... Oh, ja, zoiets. Ik, eh, ik weet niet een hele grote, eh, grote ja. rivier. Ja. Nou, die moet je ook weer op natuurlijk. Ja, ja. Ah, oké. Ja, en er zijn ontzettende leuke winkeltjes en, en er is echt heel veel te doen. Ja, er is heel veel leuke winkeltjes met, met dat... Uh, Swarovski? Swarovski, kristal. Ja. Oh, oké, ja. Dus kun je wat voor je, voor je, voor je... Ga je samen met je vriendin? Nee, ik ga alleen. Oh, dan kun je nou, wat moois van meenemen. <laughs> ja, ze luistert hoor, Dat is niet te enthousiast. Oh, shit. Had ik niet moeten zeggen. En ik, en ik weet ook een watervalletje, daar kan je heel goed forel vissen. Maar ik weet niet of je daar interesse in hebt. Nee, ik ben geen visser. Nee, hè? <laughs> Nee. Dat ben ik er wel, ja. Ja, ik ga, elk jaar ga ik een week in retraite. Dat doe ik nou in... In retraite? Ja. Eh, Praag is echt een mooie stad daarvoor. Het, eh, Ja? Ja. Nou, ik, ik, ik weet een wel een betere plek hoor. Oh? Zandvoort. Ja, je hebt in Egmond heb je een... Eh, ah. oh, ja. Ja. Ja, ja. hoe heet het daar ook alweer? Ja, Willy Brothers, ben eh. <laughs> ik ben uh. weet ik veel. Jeetje. Maar eh, dat kan je echt in een retraite, vooral met, met <laughs> ja, Pim misschien wel, wat een hele, hele hitsige Hè? monnik. Hé, Pim. Ja, <laughs> nee, dit is een klooster. Hallo. Hitsige monnik. Wat is er? Het is een klooster. Ja, daarom. Daar zit het meest hitsige. Ja, monniken zitten erin. <laughs> Kom je helemaal aan je trekken, eh, Pim? <laughs> Letterlijk. nou. We gaan gauw muziek oh, draaien. Oh, onze lieve vrouwen in eh, ter heet het. Oh, ja, nee, dat is niet daar. Nee, nee, dat, is geen klooster. nee. Dat is geen klooster, nee, dat is een ander ding. Nee, ik bedoel echt een klooster bij Egmond. Ah, oké. Egmond, niet... Eh, eh, oh, dat zijn die monniken die daar zitten? Ja, ja, ah, precies, daar hadden we het over. Met die, van die hele grote eh, habijten aan. Ja. Oh ja, ja. En niets daaronder. Denk je? Dat soort volk. <laughs> nee, want je, je kan er ook kaarsen maken en zo. En, ja, ja. van alles weet ik veel. Oké. En hoe gaat het met jou? slecht. Ik heb mijn knie verdraaid. Wat heb je nou weer gedaan dan? Ja, het, eh, ik was met Charlie aan het lopen en ik, eh, ik denk dat ik mijn been stil hield en mijn, lichaam draaide en eh, ja, krak. Ja, ja, ja, ja, Ik kan niet meer lopen, ik moet echt met krukken. Zo, en we hopen dat de lift het blijft doen dan, hè? Ja. <laughs> dat, is hoog, dat gaat niet lukken, nee. Maar je wordt wel lekker verwend door Marja. <laughs> oh. Ik verwend door Marja? Ja, ja. Ken jij Marja een beetje? <laughs> Zo. <laughs> nou, ik ben best lief. <laughs> Soms. Je weet wel, dat, eh, dat ze altijd paard heeft gereden, hè, Pim? Ja. Wat is dat? Weet je wat ze, daar, wat, ze, daar veel gebruiken bij paarden? Hoi, suikerklontjes? Nou, eh, van, die, van die dingen aan hun voeten, weet je dat weer? Van die, van die punten. Ik weet niet eens hoe het heet. Je weet niet oh, eens hoe het heet. Stijgijzers. Nee. Nee. Sporen. Nee, dat heet... Eh, sporen, ja, sporen. <laughs> Ja, die hebben alleen cowboys toch? Toch niet Marja? Nee hoor, nee. Die, die, dames ook. Daar, de, ja? Nee hoor. En ik, dan, heb ze, dan, ik draag ze nooit. <laughs> Kom je daar nou weer bij? Ik heb ze niet eens. Nee, je draagt ze alleen hier. <laughs> en dan hebben we natuurlijk het zweepje. Ja. maar dat is wel leuk. Ja, daar heeft, je hebt dus lange zwepen van, van een meter. ja, echt wel Nee. Ja. Ik wou nog oh, niet langskomen, maar uh, ga, ga, ik niet meer doen. <laughs> zeg maar je afstand houden. <laughs> ja, behoorlijk. <laughs> maar goed, ik ga er een eind aan breien, want... Eh, ja, ik word er gewoon afgemaakt. ja. Ja, ik heb net met mijn broer afgesproken voor de Classic Grand Prix in Assen. Oh, leuk. Daar hebben ze zo'n eh, motorwedstrijd en auto's. Hier in, in Zandvoort hebben ze dus alleen auto's. En dat is natuurlijk wel jammer. Dus, eh, maar in Assen hebben ze dus ook motoren en auto's. Maar dan ga je weer met je oude, auto dan, <laughs> oude motor daar naartoe? Nee, die had dat denk ik nauwelijks niet. Nee, nee, ik ga gewoon met mijn eh, Suzuki, mijn V-Strom daar naartoe. Met oh. mijn broer achterop. Ja, echt waar? in Amsterdam. En hoe was je optreden tijdens eh, het Zandvoort eh, nostalgische F1 gebeuren? De parade. Ja? Ja, die was erg leuk. Ook dat interview hè, met Gijs van Lennep heb ik nog gedaan. Oh ja? Op het circuit. Ja? Ja, met, zo'n eh, ja. microfoon rondgelopen. Ja, heb ik nog even gezien. Heb ik ook de vader van Bart. Bartje, van de, van de BNN, de vader. Bart oh, oké, ja geïnterviewd. En nog een paar mensen, ik weet niet meer. Ali, geloof ik, van Pluspunt. En nog een paar... Eh. Oh, leuk, ja. Ja, het was een leuke en, En, natuurlijk die man die eh, de, die Formule 3-auto's in, eh, in het museum heeft neergezet. Hè, oh, waar die, 500 auto's staan. Dat moet iedereen echt een keer naartoe gaan. Dat is echt mooi. Ja. Leuk gedaan, hoor, in het museum. Nou, iedereen naar het museum. Tot hoe lang is het er nog? Ja, in september of zo. Ik denk voor, voor tot de Formule 1. Oh, natuurlijk. Nee, ik denk zelfs na de Formule Nee, eh, ja, ik denk tot september of zo. Okay. Hey, specialist, bedankt. Tot over een maand. Tot over een maand. En jij eh, fijne vakantie en eh, leuk uitgaan in, uh, Praag. ja. ja. En beterschap, hè? Dankjewel. Oké, hoi hoi. Oké, okay, doei. every sun in your sky. When the wind is high. Het dus was, eh, weet ik al niet meer, Blue Oyster Cult met <laughs> The Reaper. We gaan eh, weer wat uh, cabaret draaien. Ja, en dit keer Willem Nijholt. en dat is naar aanleiding van het overlijden van, van Willem ja. Nijholt. Hij begint eerst te zingen met Sorry dat ik besta uit 1977. En dan het lied Willkommen. Ja, dat is van een musical, cabaret. Oh, oké. Ja. Daar komt hij, Willem Nijholt. al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen zo gewoon en zo algemeen Als confectie van CNA Altijd Romeo, altijd Julia Daar is de liefde voor bedoeld Romeo en Julia En dit is wat je denkt en voelt Sorry dat ik besta Nooit in de zon Nooit in het licht Nooit op een feestje Met ontroerde ouders geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius, maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hen. Zonder aarzeling of rem dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius, Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, Fremdeling, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Fijn dat du hier bent, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welkom im Cabaret, oh Cabaret, zu Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Dames en Heren. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? C'est u lekker? Ik ben euer conferencier, ik ben uw gastheer. I am your host en ik zeg welkom bienvenue, welkom. Im cabaret, au oh cabaret, to cabaret. Uw zorgen zijn voor morgen, ja. Valt het leven een beetje tegen? Ha, laat maar vallen. Hier is het leven beautiful. the measures sang beautiful and sounds that orchestra is beautiful dan niet. U hoeft mij ook helemaal niet te geloven. Ga uw gang. <laughs> Vraag het maar eens aan haar. Oh, buiten is het winter. Maar hier binnen is het zo ontzettend warm. Dat we elke avond weer moeten vechten om ze in de kleren te houden. <laughs> dus blijft u vooral zitten vanavond. Wie weet verliezen we het gevecht. Ik zagen niet op. to dinner glibbert. Blijven resten staan. leuke muziek inderdaad, ja. Van cabaret natuurlijk, hè? Ja, veel cabaret van hem. En eh, nou ja, we, we, eh, mijn generatie kent hem voornamelijk van Oebelen. Oebelen, oebelen is hupsakee, oebelen is hup voor Het was een eh, hm. kinderprogramma. Oké. Dat begon in 1968 en heeft geduurd tot oh, ergens in de jaren 70. Kunt u mij de weg dus- naar Hamelen vertellen? Oh, dat is wat anders. Dat, die kwam daarna. Ja, maar dat is niet van hem, hè? Nee, dat is... God, dat was Rob de Nijs. Oh ja. Kunt u mij en, eh, ja. vertellen, meneer? En Oebelen, die, eh, dat, dat was hij. Oh nou, met nou, Wieteke van Dort en uh, Wieteke nou, nog Dort. een oh paar. Oh, ja. Ja, ja, die ken ik nog wel inderdaad. Ja. ja. We gaan bijna weer naar het eind. Ja, dus, we gaan naar het eind. Dus we gaan weer eventjes snel de agenda doen. Ik zal eerst even, even een, de evenementenlijst van Zandvoort doen. Vanavond... En dat doen we natuurlijk via Zandvoort Insight. Via Zandvoort Insight, tuurlijk kijken we daarop. Ja. Eh, vanavond is Sandy Hill Chill. Sandy Hill Chill die is al bijna 25 jaar een begrip onder met name Duitse bezoekers. Wat begon als een verjaardags, eh, verjaarsfeest is uitgegroeid tot een legendarisch driedaags durende strandfestival... vol liefde, blijheid een heerlijke, relaxte, bijna hippieachtige sfeer en geschikt voor het hele gezin. Het is wel uitverkocht. <laughs> Eh, morgen is er de jaarmarkt van 9 tot 5. En dat, eh, dat is door het hele dorp heen. En uh, allemaal kraampjes en dingetjes. En is altijd erg leuk. Ja. Wat morgen ook is, is de rommelmarkt van de Volkstuinvereniging. 1 juni presenteert de, uh, Volkstuinvereniging een sprankelende rommelmarkt waar iedereen welkom is. Bij mooi wind vindt het evenement buiten plaats, maar bij slecht weer wordt er eh, verplaatst naar een gezellige kantine. Locatie Volkstuinvereniging Zandvoort, Duinpieperpad 2 in Zandvoort Noord. Ja. En dan hebben we nog 8 juli een muziekfestival Zandvoort Dancing in the Street. Die is ook altijd erg leuk. Dus ook door het hele dorp heen. Verschillende podia's. Dan hebben we 14 juli zijn de uh, wereld smaken, eh, Wereldse Smaken. Dat is dus die eh, culinaire toestand ja. door het dorp heen. En dat is de 14e, 14 juli heb je 15 tot 16 juli Rapa Nui's uh, eh, festivalgevalletje. Hij had uh, Roy het ook, al over. Ja, ja, Dus, en dan is er 15 juli weer een Ibiza-markt. En dan heb je 30 juli tot 1 augustus heb je Pride at the Beach. en dat is eh, natuurlijk altijd een heel groot spektakel. Ja met eh, allemaal drag queens en al dat soort dingen meer. En, meer uh, te doen dus in dat uh, kleine in dat, dat is in dat maandje dat we weg zijn. Ja, nou, dat komt goed uit. We hebben alle tijd ervoor. En de Philharmonie had geen, had geen agenda. En de Liefde de, had ook geen agenda. Nou, mooi. Hebben we wel een agenda voor september voor de Stad Schouwburg. En dan komt Fabian Franciscus, dat is die autistische cabaretier. Oh, die ja. Ja. En cabaret Stafette. Op woensdag 7 gaan we naartoe. En eh, maandag 2 oktober Comedy Train. is ook een, allemaal verschillende uh, cabaretiers en stand-up comedians. En 7 en 8 oktober is Paul de Leeuwder. En daarna zijn wij er ook wel weer. En dan gaan we weer melding ervan doen. Dus dat is het een beetje. Oké, nou iedereen eh, bedankt. En tot over een maand.